Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De komende dag dient een kort geding van de politiebonden... tegen de burgemeester van Den Haag. De bonden vinden dat burgemeester Krikke te veel voorwaarden stelt... aan een protestactie tegen pensioenplannen van het kabinet. Politiemensen willen maandag twee Haagse gebouwen blokkeren. Van de burgemeester mag dat alleen... als de bonden garanderen dat iedereen naar binnen en naar buiten kan blijven gaan en als de eigenaren van de gebouwen dat goed vinden. Het lichaam dat Britse reddingswerkers hebben geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van de Argentijnse voetballer Salah. Dat blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer, meldt de Britse politie. De familie van Emiliano Sala is ingelicht. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog altijd vermist. Hij moest de voetballer op 21 januari van zijn oude club Nantes... naar zijn nieuwe club in Cardiff brengen maar het vliegtuigje verongelukte. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie... die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau AP. Ook zou de Marokkaanse ambassadeur in Riyadh zijn teruggeroepen. De relatie tussen de twee koninkrijken zou zijn verslechterd... door de oorlog in Jemen en de moord op journalist Khashoggi. En dik Advocaat wordt niet de opvolger van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De trainer heeft volgens het Algemeen Dagblad één gesprek gevoerd met de club... maar daarbij wil hij het laten. Advocaat zegt in het AD dat hij het een grote eer vindt dat Feyenoord hem heeft gevraagd... maar dat hij het door de negatieve sfeer die is ontstaan rond zijn eventuele benoeming niet ziet zitten. Veel voetbalanalisten de advocaat te oud of een tussenoplossing... De 71-jarige advocaat is nog tot de zomer trainer van FC Utrecht. Het weer. Vannacht in het noorden een bui en wat minder wind. De komende dag bewolkt, vooral later op de dag meer regen.